en komen nu als helden terug uit Tokio. En daarom verdienen jullie vandaag ook een heldenontvangst, vanzelfsprekend. Want wat hebben jullie gescoord in de afgelopen twee weken. Daarna mochten de Paralympiërs nog langs bij de koning. De gouden medaillewinnaars kregen een lintje. In totaal sleepte de Nederlandse Paralympische ploeg 59 medailles binnen in Tokio. 25 keer goud, 17 keer zilver en 17 keer brons. De gegevens van 100.000 mensen liggen op straat na een hek bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, meldt RTL Nieuws. De Hogeschool weigerde losgeld te betalen. En daarom heeft een hacker de gegevens nu online gezet van wachtwoorden tot telefoonnummers en woonadressen. Emin van 13 krijgt een boete van 100 euro en een stadionverbod. Zaterdag rende hij het veld op tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal... om een selfie te maken met Memphis Depay. 15 anderen die ook het veld op gingen krijgen een boete van 450 euro. Die van Emin is lager omdat hij zo jong is. En de Tweede Kamer is verhuisd. Vanaf vandaag wordt er vergaderd in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken... tot de echte Tweede Kamer verbouwd is. En zo begon de eerste vergadering. Het lijkt me goed om deze zaal zeg maar, te ontgroeien door het bekende tromgeroffel misschien wel... of het applaus voor iedereen die het mogelijk heeft gemaakt... dat wij hier vandaag als Tweede Kamer kunnen vergaderen. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Kan plaatselijk 27 graden worden. Ook morgen is het zonnig en warm. Dan kan het in het zuiden 28 graden worden. ZFM.